Twee uur. Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Het OM moet Omroep Poont alsnog vervolgen voor het uitzenden van geheime opnames van Onno Hoes en een student. Dat oordeelt het gerechtshof nadat Hoes een procedure was gestart om vervolging af te dwingen. Poont zond eind 2014 fragmenten uit van afspraakjes die de toenmalige burgemeester van Maastricht met de student had. Na die uitzending stapte Hoes op als burgemeester. Twee jaar geleden werd de aangifte van Hoes geseponeerd. Het Hof zegt nu dat een rechter zou kunnen komen tot een veroordeling. Ook moet de rechter duidelijk maken wat belangrijker is. De vrijheid van meningsuiting van Poont of de privacy van Hoes. De ontwerper van een aantal beroemde guldenbiljetten, Ootje Oksenaar, is overleden. Ootje Oksenaar, die eigenlijk Robert Oksenaar heette, ontwierp onder meer de briefjes van 50 en 100 gulden, de zonnebloem en de snip. Die werden als revolutionair beschouwd omdat er geen portretten op stonden. Daarvoor had Oxenaar ook al de bankbiljet ontworpen met afbeeldingen van beroemde figuren uit de Nederlandse geschiedenis, zoals Joost van den Vondel en Michiel de Ruiter. Robert Ootje Oxenaar is 87 jaar geworden. De SP blijft weigeren om mee te doen aan een coalitie met de VVD. Dat heeft SP-leider Roemer informateur Cenk Willink laten weten na hun gesprek vanochtend. Volgens Roemer wil de SP af van het neoliberale beleid en daar is volgens hem de VVD verantwoordelijk voor. Ook vindt Roemer dat hij met 14 zetels te weinig kan inbrengen tegen de 71 zetels van het rechtse blok van VVD, CDA en D66. Hij wil wel praten over een coalitie waar de SP aan meedoet, maar alleen als het CDA de VVD loslaat. Het weer, de bewolking neemt langzaam toe en er valt een enkele bui in het oosten en zuidoosten met onweer. Het wordt vanmiddag 23 tot 30 graden. Morgen vooral landinwaarts een enkele bui en een stuk frisser dan 17 tot 21 graden.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 op 15 juni 2017, donderdagmiddag tussen 2 en 4... kunt u luisteren naar Matchbox, vierde jaargang aflevering 69... Dit programma is te beluisteren via de kabel op 104.5... in de ether op 106.9. Het internet tik je even in zfm-live. Eh, we hebben de DAP natuurlijk en ook de ZFM-app... En mijn naam is Bart van der Meer. De eerste uur, het eerste uur gaan we beginnen met eh, Dancing in the Dark van Bruce. En daar de police met Can't Stand Losing You. Veel plezier. Mocht je nog twijfels hebben over de titel I Can't Stand Losing You. Dat was eh, het jaar 1978. En het kwam van het album Outlandos d'Amour. En dat waren natuurlijk de leden van de Police. we begonnen met de nummer uit 1984 van het album Born in the USA. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. En na twee van die lekkere pittige nummers hebben we altijd als derde een wat rustiger nummer. En dat komt uit 58. Hier is Frankie Avalon met Venus. promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give as long as we both shall live. Joden van de grote tandpasta glimlach was dit Frankie Avalon en Venus. En dan zijn we nu toe aan eh, de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben een paar weken in te halen. Ik heb er van de 24 van die weken, heb ik er eh, vijf op non-actief gezet. Of zes dacht ik, nou maakt niet uit. Er worden een aantal niet gedraaid, maar de komende twee die zijn van de week van 18 mei. En die gaan we achter elkaar draaien. Elvis Presley op 39 met You Got a Stop. En daarna de Supremes, nieuw op 23 op 18 mei 1967. Baby, you've been lying to me. Now I'm on to you. It's the same old song, but it doesn't ring true. That's right, you're wrong again. Time to change and put you on your own again. You've had your way too long. Time for me to be moving on. You gotta stop you're wrong again. Stop that song You've been stepping out while it's fancy free. Now you've had your fun and you're running back to me. It just can't be if there's no harmony. Then stop that song. Let's break it up. You had me fooled, now I'm waking up. I see right through your eyes. You made me open my eyes. You gotta stop. You're wrong again. Stop that song again. It's too late now. I've made up my mind. Being here with you is just a waste of time. Nothing to say, so I'll be on my way. Stop. song yet. It's too late now, I've made up my mind. Being here with you just a waste of time. It just can't be there's no harmony, then stop. Stop, you're wrong again. Stop that song again. Stop, you're wrong again. You gotta stop that song again. Stop waren de twee van 18 eh, mei. de Happening van de Supremes en daarvoor You Gotta Stop van Elvis Presley. En dan zijn we toe aan de twee nieuwe binnenkomers van 25 mei. En dan zijn er ook weer twee. Dave D. Dozy, Beaky McIntitch met OK. En daarna eentje die het echt wel gered heeft, wereldwijd. Diverse keren nummer 1 geweest. Overal ter wereld. A Whiter of Pale van Procol Harum. made of 21 op 25 eh, mei 1967 Procol Harum met A Whiter Shade of Pale. En daarvoor natuurlijk Dave Dido's die Biggie McIntyre met OK nieuw op 36. Zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt deze keer van de groep Status Quo van het album, hun twaalfde album Whatever You Want. En daar draaien we dan de titeltrack van. En het eh, bijzondere aan dat nummer uit 1979 is dat de hele LP is opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum. Vandaar de kwaliteit. De tip van Willem. tip van Willem Status Quo and Whatever You Want uit 1979 van het gelijknamige album. Jawel, en dan zijn we alweer toe aan een nieuwe week, nieuwe binnenkomers. De week van 1 juni. We hebben er drie. En de eerste is de van de Trogs. Die komt binnen op 39. Een van hun minder succesvolle nummers, maar toch. Hij staat in de top 40. Night of the Long Grass. van eh, eh, de heren van de Trogs met zanger Reg Presley, nieuw op 39. En twee plekken hoger een wat minder bekende hit van Manfred Mann, maar niet minder leuk. Op 37, Sweet Pea. Sweet Pea. nieuwe binnenkomen van 1 juni. Dat waren de Young Rascals met Groovin. En die kwamen binnen op nummer 36. Dan zijn we toe aan eh, de, laatste week van het eerste uur, 8 juni. En dan hebben we vier nieuwe binnenkomers. En bij die vier zit de allerhoogste nieuwe binnenkomer van eh, het hele programma. Die krijgt dus zometeen de eer. Maar we beginnen natuurlijk met de laatste binnenkomer. dat is eh, een van de Small Faces, nieuw op 37, op 8 juni 2000, pardon, 1967. <laughs> It is Here Come the Nice. Nieuw op 37 de Small Faces met eh, Here Come the Nice. En dat was in de week van 8 juni. Drie plaatsen hoger, Petula Clark. En zij waarschuwt ons om vooral niet in de metro te gaan slapen. Don't Sleep in the Subway, Darling. Dat was Petula Clark. En zij kwam binnen op nummer 34. Eh, toen Stevie Winwood bij de... Uh, hoe heet het die groep? De Spencer Davis groep wegging. Jawel, hij moest even boven komen drijven. Toen richtte hij de groep eh, Traffic op. En die hadden in 1967 hun allereerste single hit. Die kwam binnen op 26. Hier is Paper Sun door Traffic. Traffic was dit met eh, Paper Sun. En die kwamen binnen op nummer 26. En dan hebben we nu de hoogst nieuwe binnenkomer te pakken... van al die nieuwe die we draaien vandaag. En die komt dus uit de week van 8 juni. Hij komt binnen op 17. Het zijn de Hollies met ehm, Carrie Ann. De klapper van de week. week, week. What's the attraction in what they're doing? Hey, Carrie Ann, what's your game now? nu nieuwe binnenkomen. Dat wordt juni 1967. De Hollies en Carrie Ann, nieuw op 17. En dan zijn we alweer toe aan de laatste vocale plaat van dit eerste uur. En dat zijn de JJ's uit Nederland. Met Bald Headed Woman, een top 100 hit uit 1966. make me mean dat was het eh, eerste uur alweer voor deze matchbox van 15 juni. Eh, we gaan eruit met eh, Tom Hark Goes Blue Beat. En dat wordt voor ons gespeeld door Georgie Fame. Uh, tweede uur hebben we weer een laatste week deze keer van nieuwe binnenkomers. Acht stuks maar liefst. Natuurlijk twee tracks van het Beatle-album. het Witte Album of The Beatles, zoals het ook wel heet. En een aantal andere interessante zaken, zoals een top 100 hit uit 1983 en een One Hit Wonder uit 68. Veel plezier en tot zometeen. right now, somehow, hear me, hear me. right now, right now, right now, right now, right now, somehow.